7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De orkaan Fani die over India trekt, zwakt langzaam iets af. Vanochtend werden nog windsnelheden gemeten van ruim 200 km per uur. Het officiële dodental staat nu op 3. Al worden in Indiase media ook de cijfers 6 en 7 genoemd. En de afgelopen dagen werden uit voorzorg meer dan een miljoen mensen geëvacueerd. Fani trekt nu verder naar Bangladesh. De verwachting is dat de storm daar vanavond aankomt. Just Spee wordt de nieuwe voorzitter van de KNVB. Hij wordt eind deze maand benoemd als opvolger van Michael van Praag... die niet meer kan worden herkozen. In december begint Spee aan zijn nieuwe baan. Hij is afkomstig uit de mediawereld. Hij werkte onder meer bij Stage Entertainment en Endemol. Ook regelde hij de exploitatie van de commerciële rechten... van de eredivisieclubs. Vier Ajax-supporters blijven voorlopig vastzitten in Londen. Ze werden afgelopen dinsdag opgepakt rond de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De mannen van tussen de 23 en 34 hebben bekend dat ze met de politie hebben gevochten. Volgens de Britse justitie haalden ze tegels uit de straat en gooiden die naar de politie. Agenten die probeerden in te grijpen werden door de vier aangevallen. En als het aan het OM ligt, mag een boer uit Wanneperveen bij Meppel... tien jaar geen runderen houden. Ook is een half jaar voorwaardelijk geëist. Bij controle van de Voedsel- en Warenautoriteit bleek dat hij zijn koeien ernstig heeft vermishandeld. Het vee had te weinig water en het voedsel was beschimmeld of zat onder de mest. En twee weken later was er geen verbetering te zien. De man van 65 werd al eens eerder veroordeeld voor verwaarlozing. Het weer nog wisselend bewolkt. Lokaal kan een bui vallen. Het is 9 tot 12 graden. vanavond gaat het vanuit het westen weer regenen in het zuiden van het land. In Zuid-Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Het weekend dat wordt fris en wisselvallig bij hooguit 10 graden.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 This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. I'm glad. Thank you for joining us for Happy Headline News from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given. Final results for the American president election. African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.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 We hold these truths to be self-evident. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Malta to bigger hotel. In the morning I go down uh, to eat a breakfast. I tell a waitress I want uh, two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. don't need restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I wanna the fork. She tell me everyone want a fork. I tell her you no understand, I wanna fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch.